grape en soda. Mama heeft weer iets geks gedaan. Mama die kop, Mama die Dat is niet duur. Maar af en toe, maar af en toe. ben ik overstuur. Dan doet ze zeep in de puree. Of krijg ik soda in de thee. Zeep en soda, zeep en soda. Mijn eetlust is weer naar de maan zeep en soda, zeep en soda. Mama heeft weer iets geks gedaan. Een kennis had, een stukje mee. Het werd een uit, verbreid diner. Schuimbekkend zei hij toen spontaan. Mama heeft weer haar best gedaan. Zeep en soda, zeep en soda. zeep en soda, zeep en soda. Mama heeft weer iets geks gedaan. Ze doet haar werk met veel plezier, maar gaat ze naar de kruiden niet. Dan brengt ze meestal per abuis wat zeep en soda mee naar huis. Zeep en zes dagen lang. Zes dagen lang. Kom ik te Kom ik tekort. zeep en zo. Daar op een bord. Ik haal de schade zondags in. Eet in de stad dan naar mijn zin. Zeep en soda. Zeep en soda. Mijn ik weer naar de maan. Zeep en soda. Zeep en soda.